4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Ziekenhuizen in Honduras zijn overvol door de enorme toename van mensen die besmet zijn met het dengue-virus. Al bijna 30.000 Hondurezen zijn besmet, van wie er 54 zijn overleden. Onder de slachtoffers zijn relatief veel kinderen. Dengue wordt overgebracht door besmette muggen... met name door de gele koortsmug en de Aziatische tijgermug. De ziekte staat ook bekend als knokkelkoorts. Staatssecretaris Van Veldhoven gaat de problemen met het afvalenergiebedrijf Amsterdam bespreken met de gemeente en de provincie. Ze wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Volgens de staatssecretaris kan een tijdelijk afvalplafond een uiterste maatregel zijn. Bij het AEB zijn vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd, waardoor er veel minder afval verwerkt kan worden. In Marhezen in Brabant zijn door een stroomstoring in een varkensstal 2100 varkens omgekomen. De zuurstofvoorziening was uitgevallen. Dat in combinatie met de warmte werd de varkens fataal. In de stal was het ruim boven de 40 graden. De NVWA gaat onderzoek doen en dat bestaat uit gesprekken met de eigenaar en het onderzoeken van de installaties. In Marokko zijn 15 lichamen opgegraven van mensen die woensdag werden verrast door een aardverschuiving. Die volgde op hevig noodweer ten zuiden van Marrakesh. De slachtoffers zijn 12 vrouwen, twee mannen en een kind. Ze zaten in een busje dat tijdens de zware regen- en onweersbuien in het Atlasgebergte bedolven raakte onder een modderstroom. Thibaut Pinot heeft de Tour de France verlaten. De Fransman, nummer 5 in het algemeen klassement, had last van zijn linkerbeen. Hij liet zich behandelen, maar kwam ook niet vooruit toen er tape om zijn been zat. Pinot won deze Tour 1-etappe. Het weer te zonnig en erg heet. De maxima liggen tussen de 33 en 39 graden. Later vandaag op de warmste plekken mogelijk een onweersbui. Morgen wordt het in het zuiden een stuk minder warm, maximaal 27 graden. In het noorden en oosten kan het nog wel 32 graden worden.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 Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief. Het was een lange hete zomer In Zandvoort op het strand Ik was romantisch echt een dromer Maar ik was vooral verbrand Ze kwam me redden van mijn pijnen wat heeft zij me toen geleerd? Dat ik niet zo weg zou kwijnen Als ik me maar had ingesmeerd Met de sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank van het strand hoort Dan denk ik aan mijn lief Met de Als je de klank van het zand hoort, dan denk ik aan mijn lief. Ze had me zoveel te vertellen en ik luisterde gedwee. Ze was een wonder in het bellen, van garnalen uit de zee. Ze kende alles van de vissen, van de school in kabeljauw. Ik hou van jou met de snelgrijna zandvoort. Want daar woont mijn hart het diep. Als je de klank van het stampoort. vakantie liep ten einde En ze kon niet met me mee Maar nu zit ik alle weken In de sneltrein naar de zee Close to the gods.